7 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Politiekorpsen hebben meer aandacht voor goede werktijden en het voorkomen van agressie, maar de zaken zijn nog niet op orde. Dat stelt de inspectie SZW na onderzoek bij 18 van de 26 korpsen. Rechercheurs, ME'ers en leden van arrestatieteams draaien te lange diensten met te weinig rust ertussen. Verder krijgen politiemensen te weinig training over het omgaan met agressie en geweld. De politiebonden denken erover minister Opstelten en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten. President Obama wil in gesprek met de Russische president Poetin over het verminderen van het aantal kernwapens van Amerika in Rusland. Dat zei hij bij het begin van het nucleaire topoverleg in Zuid-Korea. Volgens Obama heeft Amerika meer kernwapens dan nodig is en hij denkt dat ook Rusland met minder toe kan. Het is de filmregisseur James Cameron gelukt om met een duikboot de diepste plek van de aarde te bereiken. De bodem van de Marianetrog ten noorden van Papua Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. De maker van films als Titanic en Avatar is een aantal uur op 11 kilometer diepte gebleven om opname te maken van planten en dieren. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Bijna 55% stemde tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ook zouden ze het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voerden campagne tegen meer rechten voor homo's. Een paar jongens hebben gistermiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar hun huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden toen ze buiten aan het spelen waren. De politie ontruimde uit voorzorg een aantal huizen in de buurt. Nadat de explosieve opruimingsdienst het projectiel had meegenomen, konden de bewoners weer terug naar huis. De politie zegt dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Het weer in het zuiden helder, in het noorden eerst nog lage bewolking en mist. Als die mist is verdwenen wordt het volop zonnig bij 12 tot 17 graden. Dit was het... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 kilometer.